uur. Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Het aantal burgers in Syrië dat verstoken is van noodhulp... ligt drie keer zo hoog als een schatting van de Verenigde Naties. In een rapport van het Syrisch-Amerikaans Medisch Genootschap staat... dat het aantal burgers dat wordt belegerd in het land rond de 650.000 ligt. Het Amerikaanse persbureau AP wist de hand te leggen op het rapport Langzame Dood... dat volgende week wordt gepubliceerd. Het genootschap ondersteunt medische hulpverleners in conflictgebieden... en zegt een neutrale en onafhankelijke medische organisatie te zijn. Volgens het rapport is de Syrische overheid verantwoordelijk... voor de belegering van grote groepen burgers... Een beschuldiging die al vaker is geuit. Dat leidt tot mensen die omkomen door te weinig voedsel, uitdroging of een gebrek aan medische hulp. In Noorwegen hebben piloten gisteren extra rondjes gevlogen om hun passagiers de zonsverduistering te laten zien. Gezagvoerders van Scandinavian Airlines, Norwegian Airlines en Iceland Air weken iets van hun vaste route af. Ze zeggen dat ze hun passagiers links en rechts in het vliegtuig zo extra service wilden geven. Volgens de luchtvaartmaatschappijen hadden sommige passagiers speciaal vanwege de zonsverduistering een ticket gekocht. Boven Noorwegen was een zonsverduistering van 90% te zien. De missie om resten van slachtoffers van rampvlucht MH17 te vinden gaat volgende maand verder. Het hoofd van de missie, Pieter Jaap Alpersberg, hoopt dat de situatie rond de rampplek dan veilig genoeg is, maar garanties kan hij niet geven. En ook het weer kan nog roet in het eten gooien. De missie gaat ook een plek bezoeken waar de medewerkers eerder niet konden komen omdat de daad te gevaarlijk was. Het weer, het is bewolkt en het gaat regen. Het koelt af tot een graad of 4. Overdag is het eerst bewolkt met lokaal een bui en veel wind. In de middag klaart het langzaam op vanuit het noorden en het wordt 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journal.